Visser met het NOS-journaal. extremisten hebben in de Pakistanse tot 15 overvallers. drongen de basis binnen en openden het vuur op de aanwezige marinemensen. Ook beschoten ze een vliegtuig met raketten. Volgens de Pakistanse legerleiding zijn tot nu toe vier militairen gedood en negen gewond geraakt. De overvallers zouden zich hebben verschanst in een hangar, mogelijk met een aantal gijzelaars. Vermoedelijk is de aanslag het werk van Al-Qaeda. Het terreurnetwerk heeft vergeldingsacties aangekondigd voor de dood van Osama Bin Laden. In Libië is een post van de Europese Unie geopend. Buitenlandschef Catherine Ashton heeft de vertegenwoordiging geopend in de stad Benghazi, in het oosten van Libië. De stad is de thuisbasis van de Nationale Overgangsraad van de opstandelingen die al drie maanden tegen het regime van kolonel Gaddafi vechten. De EU-vertegenwoordigers moeten opstandelingen helpen met gezondheidszorg en onderwijs. Ashton zegt dat de EU-post het symbool is van de aanwezigheid van Europa in Libië. In Spanje heeft premier Zapatero de nederlaag van zijn sociaal-democratische partij bij de lokale en regionale verkiezingen erkend. Met meer dan 90% van de stemmen geteld staat zijn partij op 28%. grootste partij wordt de centrumrechtse Partido Popular met 37%. Zapatero zei dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen. De nederlaag van de socialisten komt niet onverwacht. Veel Spanjaarden zijn boos over de bezuinigingen van de regering, de hoge werkloosheid en het instorten van de huizenmarkt. De verkiezingen in Spanje werden overschaduwd door de betogingen van afgelopen week, onder meer op de Puerta del Solplein in eh, Madrid. Actievoerders hadden opgeroepen om niet te stemmen op de socialisten of op de Volkspartij. Het weer. Vannacht helder en 9 graden.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 And don't forget all I told you. You're the mister of the house now, remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when daddy comes home tonight a long-range weapon or suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solar Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find reach Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> and we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they are supposed to lead. I don't need big people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now I do it right, cause I don't want your daddy leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb A wicked mind is a weapon of mass destruction Whether your Solarway son or BBC One Misinformation is a weapon of mass destruction You could have Caucasian or a Asian Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone Greed is a weapon of mass destruction We need to find Courage, overcome inaction Is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction worry scientist That don't impress me much So you got the